In Veghel was dat. En er is ook een tweede vaccin goedgekeurd, dat van fabrikant Moderna. Het werkt goed en de bijwerkingen vallen mee, zegt deze onderzoeker. Hooguit een beetje hoofdpijn en koorts. Het zijn dezelfde bijwerkingen die gewoon horen bij dat je afweert systeem aan, eh, aan de gang wordt gezet. En dat die reageert. En dat is eigenlijk alleen maar positief. Het is wel even vervelend. Je kunt er ook paracetamol voor gebruiken voor dit type klachten. als iemand dat erg vindt, Uiteindelijk krijgt ons land er 6,2 miljoen doses van. En de eerste levering van het Moderna-vaccin is volgens minister De Jonger waarschijnlijk volgende week al. Het zal wel gaan om een kleine hoeveelheid. Omdat er komende maanden miljoenen mensen gevaccineerd gaan worden... zijn er ook veel mensen nodig om die prik te zetten. 300 Haagse studenten die de opleiding tot doktersassistent doen... gaan daarbij helpen. En vandaag kregen ze hun eerste prikles. We gaan de huid zo straks eh, vasthouden met de hand we prikken in één keer een dartbeweging. Studente Pien heeft er zin in, maar moet nog wel even wennen. Het is allemaal een beetje een eerste keer, dus het is niet heel moeilijk. Maar als je het eenmaal door hebt, dan gaat het denk ik wel goed komen. Alleen omdat het een eerste keer is, is het allemaal een beetje spannend en ja, aftasten hoe we het gaan doen. Maar ik geloof erin dat het zeker goed komt met wat oefening. De leerlingen prikken nog twee weken op een pop en daarna gaan ze echt helpen bij het vaccineren. In Geleen zijn 21 woningen ontruimd nadat de politie explosieven heeft gevonden in een garagebox. Die lagen in een auto die mogelijk is gebruikt bij een plofkraak of daarvoor was voorbereid. Er lagen onder meer gasflessen in. De opruimingsdienst is erbij gehaald om alles weg te halen. voetballer Royce Drenthe gaat in de herfst van zijn carrière een nieuw avontuur aan in het buitenland. Dowd international verkast naar Racing Murcia, een derde klasser in Spanje. Sowieso heeft de loopbaan van Drenthe behoorlijke ups en downs. Hij speelde onder meer voor Feyenoord en Real Madrid... maar was inmiddels afgezakt naar de amateurs van Kozakken Boys. Het weer dan nog. Het gaat op veel plekken een poosje regenen. In het oosten valt natte sneeuw. Morgen kan er in de heuvels van Limburg sneeuw vallen. In de rest van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 1 tot 4 graden.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 Vissers uit Urk varen deze week nog niet naar het Britse deel van de Noordzee. Er zijn wel afspraken dat ze 5,5 jaar in Brits water mogen blijven vissen... maar die afspraken vinden de Urkers te onduidelijk. En ze willen confrontaties voorkomen. Minister De Jonge verwacht dat de eerste doses van het coronavaccin van Moderna volgende week worden geleverd. Het is vandaag goedgekeurd. Nederland krijgt er dit jaar voor zo'n 3 miljoen mensen doses van. En in Geleen zijn 21 woningen ontruimd na de vondst van mogelijke explosieven. Die lagen bij een auto die kort daarvoor was gebruikt bij een plofkraak. De EOD onderzoekt de mogelijke explosieven. Het weer, vannacht een graad of 2. Morgen bewolkt en regenachtig. In Limburg nog kans op sneeuw. In de middag vaker droog met buien.